Lot Lewin met het NOS Journaal. VN-chef Guterres heeft de dus... dat er snel een onafhankelijk onderzoek komt. Bij de aanval kwamen volgens het Rode Kruis zeker 29 kinderen om het leven, alle onder de 15 jaar oud. Ook raakten 48 mensen gewond, van wie de meeste kinderen. De kinderen waren vermoedelijk op de terugweg van een picknick. Saoedi-Arabië zegt dat de luchtaanval gericht was op een raketinstallatie van de Houthi-rebellen, nadat die een raket hadden afgevuurd op Saoedi-Arabië. Daarbij vielen een een Jemeniet en raakten 11 mensen gewond. Het dodental door orkaan Maria op Puerto Rico is niet 64, zoals de regering na de ramp zei, maar 1427. Met dat cijfer komt de Puerto Ricaanse regering nu zelf, nadat het opnieuw onderzoek heeft gedaan naar het sterftecijfer door de orkaan vorig jaar. Vooral in de periode na de orkaan vielen veel slachtoffers. Het eiland zat maandenlang zonder water en stroom. Ook ziekenhuizen functioneerden nauwelijks. Veel mensen die zorg nodig hadden hebben het niet gered. De Haagse burgemeester Krikke praat vandaag met justitie en politie over de zelfdoding van PVV-raadslid Willy Dille. Ze heeft haar vakantie afgebroken vanwege Dilles plotselinge dood. De burgemeester bevestigt dat Dille bij haar is geweest met het verhaal dat ze is ontvoerd, verkracht en bedreigd door moslims. Dille weigerde aangifte te doen. De politie heeft nooit onderzoek gedaan. De grote bosbrand in de Portugese Algarve is na een week in omvang afgenomen. Er zijn geen actieve brandhaarden meer. Wat daarbij hielp is dat de temperatuur zakte van 40 naar 25 graden. Daarnaast zijn met bulldozers brandgangen gegraven... waardoor de verspreiding van het vuur is vertraagd. Naar verwachting duurt het nog dagen voordat de brand onder controle is. Het weer, eerst nog flinke windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het wat rustiger. Overdag nog steeds af en toe een bui, maar ook ruimte voor de zon.